3 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Amerikaanse internetgiganten als Facebook, Google en Airbnb... moeten zo snel mogelijk belasting gaan betalen in de EU, vindt de Europese Commissie. De bedrijven betalen hun belasting over de winsten die ze in Europa halen, nu vaak nog in de VS. Of ze sluizen de winst weg via belastingparadijzen. De Commissie wil internetbedrijven in de toekomst 3% belasting laten betalen in het land waar ze hun winst halen. En dat zou 5 miljard euro per jaar kunnen opleveren. Een undercoverteam van de BBC heeft bewijzen gevonden van massaal misbruik van Rohingya-meisjes in vluchtelingenkampen in Bangladesh. Pooiers en mensenhandelaren gebruiken de chaos in de kampen om jonge tienermeisjes voor de seksindustrie te ronselen. Het patroon is vaak hetzelfde. De meisjes krijgen geld aangeboden om in een hotel als schoonmaakster aan het werk te gaan, maar vrijwel altijd blijken ze in de prostitutie terecht te komen. Bij een brand in een woning in Wiegen is een dode gevallen. Waarschijnlijk gaat het om de bewoner. De politie werd vanochtend gebeld met de melding dat de ruiten van de woning zwart, geblakerd waren. Agenten vonden in het huis het lichaam van een man, meldt Omroep Gelderland. De brand is waarschijnlijk al een paar dagen geleden ontstaan en vanzelf weer gedoofd. De oorzaak wordt nog onderzocht. De perschef van het Vaticaan is opgestapt na een rel over een brief van de vorige paus Benedictus. Hij had delen van de brief gecensureerd waarin de paus kritisch was op andere hoge geestelijken. Vervolgens gebruikte de perschef de brief om duidelijk te maken dat de vorige paus en de huidige paus op één lijn zitten. De man zegt dat hij het niet verkeerd bedoelde, maar dat aanblijven het Vaticaan zou schaden. Het weer dan nog, opklaringen, maar ook wat motregen. Het wordt een graad of 7. Morgenochtend eerst nog wat regen of natte sneeuw. Smiddags droog en ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad files bij Amsterdam op de A7 Zaandam-Hoorn...